And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. And I know I.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 Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafeis bekend... en heeft op het laatste moment de tenlastelegging verzwaard. Daardoor kan het OM een hogere straf eisen. De rechtbank in Den Bosch vindt dat de aanpassing erg laat komt, maar staat die wel toe. Behalve van verkrachting wordt Ben O.L. ook beschuldigd van onder meer ontucht en het bezit van kinderporno. Veel lijsttrekkers hebben in hun woonplaats al hun stem uitgebracht. VVD-leider Rutte en PVV-voorman Wilders brachten hun stem uit in Den Haag. En ook D66-leider Pechtold, Rauwvoet van de ChristenUnie en SP-leider Roemer hebben gestemd. In Amsterdam waren voor zover bekend bij twee stembureaus vanochtend problemen. Om half zeven moest het stembureau op station Sloterdijk al opengaan... maar de stembiljetten en het meubilair ontbraken. Bij het stembureau aan de Levantkade was er niemand om het pand te openen... waarna de brandweer de deur moest forceren. De kiesraad zegt in een reactie dat het met 10.000 stemlokalen wel kan gebeuren... dat het ergens misgaat. Het parlement in de Filipijnen heeft ingestemd met de benoeming van Benigno Aquino tot president. Aquino boekte bij de verkiezingen van vorige maand een grote overwinning op zijn rivaal, ex-president Estrada. Aquino is de zoon van oud-president Corazon Aquino, die het land tussen 1986 en 1992 leidde. De 50-jarige Aquino heeft de bevolking van de Filipijnen beloofd de corruptie en de armoede in het land te bestrijden. In de Filipijnen heerst grote armoede. Bijna de helft van de bevolking moet het doen met minder dan anderhalve euro per dag. Steeds meer ouders krijgen toeslag voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om ruim een half miljoen ouders. Dat is volgens het CBS 11% meer dan een jaar eerder. In totaal keerde de Belastingdienst vorig jaar 2,9 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Tot